Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Journalisten die met verdachten praten... mogen vanaf 1 mei alleen worden afgeluisterd door het Openbaar Ministerie... als daar toestemming voor is gevraagd. Aanleiding is het gesprek tussen verslaggevers van de correspondent... en Siewert van Linden en zijn compagnons twee jaar geleden. Zij praten toen over de omstreden mondkapjesdeal... maar werden zonder medeweten van de journalisten afgeluisterd. Toen zei destijds dat het afluisteren niet tegen de journalisten was gericht... alleen tegen de verdachten... Toch scherpt het nu de regels aan als journalisten betrokken zijn bij afgeluisterde gesprekken. In Commercel in Groningen is rond 1 uur een aardbeving geweest. De beving werd automatisch geregistreerd door het KNMI en had een kracht van 1,8. De beving was op ongeveer 8 kilometer diepte. Over eventuele schade is nog niets bekend. Er komt toch geen erkende opleiding voor imams in Nederland... schrijft demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken. Eigenlijk zou de studie komende september van start gaan... maar het contactorgaan Moslims en Overheid en de verschillende onderwijsinstellingen... werden het niet eens over de invulling. Waarover de partijen precies van mening verschillen schrijft Van Gennep niet. De demissionair minister zegt zich in te blijven zetten voor de komst van een imamopleiding... met name omdat die nu vaak uit het buitenland komen. In de onderhandelingen over een staakt het vuren tussen Israël en Gaza... ligt een genereus voorstel van Israël op tafel zegt de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken. In ruil voor 100 Palestijnse gevangenen moet Hamas 40 Israëlische gijzelaars vrijlaten. Ook wordt voorgesteld een gevechtspauze van 40 dagen in te stellen. Doordat staakt het vuren lijkt de kans op een akkoord tussen Israël en Hamas meer kans van slagen te hebben. Bij vorige onderhandelingen werd een voorstel van Israël op voorhand afgewezen door Hamas. Het weer. Aan de is wat regen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. Komende dag zon, wolken, af en toe een bui. In de avond kans op onweer.